Er zijn wel een aantal familieleden die boos zijn op de Israëlische regering... dat Israël die Palestijnen al heeft vrijgelaten voordat al die lichamen terug zijn. Eh, maar dat zal er denk ik ook mee te maken hebben dat ze weten dat het best nog wel lang kan eh, gaan duren allemaal dat was bekend. Dus ik verwacht niet dat op korte termijn in ieder geval de deal eh, hierdoor in gevaar komt. Het Rode Kruis zegt er rekening mee te houden dat sommige dode Israëlische gijzelaars nooit meer zullen worden gevonden. Tweederde van de VVD en GroenLinks-PVDA-stemmers is niet van plan om op de lijsttrekker te stemmen. Dat meldt Nieuwsuur. Zo'n 36% van de VVD-stemmers zegt voor Jesselgus te gaan. Dat was de vorige keer nog 85%. En Timmer Frans was bij de vorige verkiezingen al niet heel populair onder eigen kiezers... maar dat is nu gedaald naar 32%. De leiders van PVV en CDA, Wilders en Bontebal, doen het onder hun eigen kiezers het beste. En nog 170 dagen, dan begint het festivalseizoen weer. Traditioneel met paaspop in Schijndel. er is vandaag een hele bubs namen bekendgemaakt voor dat festival. Benieuwd hoeveel je er herkent. voor als je niet hebt meegeschreven, je de Scooter, Antoon, Kensington, K3, Baby Lasagna, Triggerfinger, Bente, Tom O'Dell en Direct. En dat zijn pas 9 van de 50 namen die Paaspop naar buiten heeft gebracht. 3 tot 5 april is het zover en de kaartverkoop start volgende week zaterdag. Het weer, het is nog steeds een grijze dag. Er valt wat regen over het noorden. Tussendoor af en toe een opklaringje. En het is zo'n 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Korte files nog op de Noord-Hollandse wegen. Vijf minuutjes vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij en Burgerveen. 10 minuten op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. 4 kilometer file tussen Zaandam en afrit bij de Wormer.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 Listen. She grabs the yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip so right. She might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she got a little more ass.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 She's got me love stoned, and I swear she's bad when she knows. I knows. Uh. Those flashing lights seem to cause a tear. Cause a tear. The way they hit, I have to stop and stay. Yeah. Stop and stay, yeah.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 In Italië is 18,5 jaar cel geëist vanwege het instorten van een brug in Genua in 2018. Daarbij kwamen destijds 43 mensen om. De man die vervolgd wordt was directeur van het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de brug. Missiedrang en bezuinigingen bij Defensie hebben geleid tot het mortierongeluk in Mali in 2016... waarbij twee militairen om het leven kwamen. Volgens een onderzoekscommissie was onder meer de veiligheid van de munitie niet op orde. En Heineken schrapt 400 banen op het hoofdkantoor in Amsterdam. De bierbrouwer gaat reorganiseren. Een deel van de functies wordt verplaatst naar het buitenland, de rest verdwijnt.